Het idee was om vanaf 8 januari eerst alleen zorgpersoneel in te enten. Maar misschien komen ouderen die nog zelfstandig wonen dan ook al aan de beurt, zegt verslaggever Lars Geerts. Het Pfizer-vaccin werkt heel goed bij ouderen. En daarom concludeerde een belangrijk adviesorgaan van de overheid vorige week dat het misschien verstandiger was om eerst met die ouderen te beginnen en niet per se met het zorgpersoneel van verpleeghuizen. Het kabinet kijkt daar nu naar. Morgen vergadert een deel van het kabinet weer over de coronacrisis en dus ook over de vaccinatieplannen. Steeds meer zorginstellingen trekken aan de bel omdat ze door corona te weinig mensen hebben om al het werk gedaan te krijgen. Vanaf morgen gaan medewerkers van het Rode Kruis daarom bijspringen in 36 verpleeghuizen en ziekenhuizen. Ze helpen bijvoorbeeld met het verschonen van bedden en het bijvullen van materialen. Agenten in Uitgeest in Noord-Holland hebben gisteren 167 nitraten gevonden op de slaapkamer van een jongen van 14. De politie had een tip gekregen over zware illegale knallers die werden afgestoken. Behalve in de slaapkamer lag er ook vuurwerk in de garage, onder meer een grote mortierknaller. Twee BOA's van de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas hadden het afgelopen zomer urenlang veel te druk om te werken, blijkt uit onderzoek. Jongeren filmden de mannen die op verschillende verdiepingen in het gemeentehuis aan het seksen waren met vrouwelijke collega's. Je kent die bovenste broer. Dat leek op die dikke handhaving, man. Nee, die onderste. hij, is, hij is wel bezig. Hij drukt daar. Die lange motor. Hij drukt die chickie Hij drukt die chick daar beneden. Kijk, daar. Het, het, het. Dichterbij, dichterbij. De handhavers moesten dat weekend eigenlijk werken, maar lagen dus te ketsen in de kolfkamer en ruimte voor fysiotherapie. Op hun werktelefoon appten de boa's elkaar over wat ze aan het uitvreten waren, schrijft het AD. Het gemeentehuis heeft na de seksrel een schoonmaakbedrijf ingehuurd om de kamers te reinigen. Krijg je het weer nog. Op veel plaatsen heb je kans op regen vanavond. Koelt vannacht af tot een graad of 2. Morgen weer veel kans op buien. In het zuiden af en toe een zonnetje. En het wordt 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A10, de ringweg van Amsterdam, de binnenring. Daar staat voor knooppunt Koenplein een kilometer of drie file met 10 minuten vertraging, want er zijn twee rijstroken dicht.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 En tot slot van dit blok de eigen compositie, Give Him What You Got. Wat opvalt is de prachtige zang van dit kwartet. Warm aanbevolen. On a hill far away stood an old what you Dankzij Party Gras zou je zweren dat Garth Brooks, geboren in Oklahoma, wat Cajun in zijn genen heeft. Hij klinkt als een Louisiana-jongen in dit swingende vioolgestuurde nummer, dat verwijst naar Down on the Bio-elementen als Zydeco en Gumbo. Dit is het favoriete album van de maand. nothing that you guitar, a little Louisiana caviar, some boat and mason jar, and head to New Orleans. You know you best be getting out the way when the sailors say bouton roulette. Means there's gonna be a big parade up and down the street. they'll be cooking up that etouffee, jambalaya and sweet and beignet. Casey miles away the cage and say, Oh, bon appetit. Who that going to the Mardi Gras? He's like nothing that you ever saw. It's just this big ass party gone. Honky tonk and Halloween. So bring a fiddle and your old guitar. A little Louisiana caviar. Something for the mason jar. And hit the New Orleans. Bio with Marie LeBeau. A little voodoo and some Zydeco. Makes you jump and holler, Heideco. Oh, you know I guarantee. From the quarter to the punch train, things are gonna get a bit insane. And since they've never made a pair the same, best to bring a lot of beats. Who that going to the Mardi Gras? He's like nothing that you ever it's just this big ass party, you Honky tonk and Halloween. So bring a fiddle and an old guitar, a little Louisiana caviar, something for the Mason some jar, and head to New Orleans. Veterans, beginners, losers, and winners, calling all sinners and saints. Jump in the gumbo, you can have fun no matter what you are, you ain't. Get down to the Mardi Gras. It's like nothing that you ever saw. It's just this big ass party, you Honky tonk and Halloween. So bring a fiddle and an old guitar, a little Louisiana cat. New Orleans. Met Heartbroke Tonight zijn we te gast in Down Under. Zoe Carter is de naam van de zangeres. sweet-loving man, the rest is are done. Cause I said they're done. van deze week. Patsy Cline, een van de grootste zangeressen in de geschiedenis van de country, hielp ook mee een pad te banen voor zangeressen om zichzelf te laten gelden als onderdeel van de door Nashville gedomineerde country muziekindustrie. San Antonio Rose van Patsy is uitgegroeid tot een klassieker. stars all alone. Well, it was there I found beside the Alamo enchantment strange as the blue. zangers van echte country zijn schaars in deze tijd van de moderne popcountry. Maar een zanger die zich totaal niet bezighoudt met het hedendaagse gebeuren is James Carruthers. Waarvan men zegt, This boy is a stone country singer, bringing back the sound of real country. En dat doet hij ook weer met zijn nieuwe single, Jukebox James. some change. I'm a human jukebox. They call me jukebox James. Now gold and Becky came into the bar last night. She said I just divorced number eight. Now I'm a looking for nine. She dropped a hundred dollar bill in the tip jar. Says, play me some slow grinding songs. Well, like they say, money talks. We played waltzes till the break of dawn. lawyer said, Boy, tell me what is your legal name? I said, Well, sir, around here everybody calls me Jukebox Jane.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 Crossroads. Country Flashback. I'm here out of love and I wish I stay. But I know you hearted, you'll stand in my way. There's no use in wishing, cause I ain't satisfied. I'm fit to be. Yarborough is weinig tot niets bekend. I Got The Blues is terug te vinden op een van zijn albums. Dit kwartet uit eigen land timmert stevig aan de weg. Ze doen alles nog zelf, mede vanwege het feit dat ze geen concessies willen doen. Desondanks is hun eerste EP zeer de moeite waard. Luister naar Tipsy, Stay With Me en hun eerste single Through the Dark, Marble Waves. Play. Canadese singer-songwriter Jamie Warren heeft een kleine 60 singles uitgebracht en daarmee de nodige hits gescoord. Toch is hij voor het grote publiek onbekend gebleven. Met Boy Oh Boy timmert hij opnieuw aan de weg. was just 9 years old with a six foot pole trying to catch a fish. name was Rebecca Brown. She caught me instead. She followed me everywhere. My hands were shaking. I couldn't bait a hook. Just one smile was all it took. I'd like to say that things had changed, but no, they just stay the same. I wish this awkward phase would go away just a boy inside a man trying to understand why I always feel like a boy. Twenty-two at a football game. She asked my name. All I could say was yeah man. She was way out of my league. Still, she sat with me Two kisses, more hits than misses. My hands were shaking. She was my everything. She said yes, yeah, you guessed. I dropped the ring. like to say that things had changed, but none they just stay the same. I wish this awkward phase would go away. I'm just a boy inside of me Roxy. Yes, she still makes me feel Dit is het favoriete album van de maand. Het nieuwe studioalbum Fun klinkt vertrouwd, meeslepend en energiek. Message in a Bottle met Garth Brooks achter de microfoon. Happy message in a bottle And I walk down to the sea Like the waves upon the water The thought kept coming back to me And this whole world could use some loving Just some simple TLC I put a message in a bottle mid ocean that it be. I put a message in a bottle, and then I asked the stars above for anybody who may find it to open happiness and love and hear the sound of children laughing dancing in the street. I put a message in a bottle. Made a wish and set it free. Yeah. I guess I've always been a dreamer But I've seen where dreams can lead in the hearts of all believers There's only possibility I hope it sees a billion faces I hope it goes a million miles I put a message in that bottle And hope it brings this world a smile put a message in a bottle virginity bottle Every one of us has a message purpose and a destiny. If you put a message in a bottle message I put a in a bottle but did it? Shit it up. Uh. Some Met de 19th Street Band en I've Been Waiting maak ik de overstap naar het tweede uur. Zometeen nog een uur country. nobody knew. Seems like all of my life I've been waiting now, honey. I've been waiting for someone like you. And I've waited in line in the army. And I've waited in line for beer. For beer. And I've waited so long just to hold you. And now you're standing so near to me. Seems like all of I've been waiting, I've been waiting for somebody new. Seems like all of my life I've been waiting now, honey. I've been waiting for someone like you. waited in line for a phone call to tell me that my check's in the mail. And I've waited for a friend, for a lawyer, so he can not come and get my ass out of jail.